nothing on. Nothing. And you wild when you ain't got nothing on. Baby, you the whole package. Plus you pay your taxes. Uh. And you keep it real while the mothers stay plastic. Yeah. You're my Wonder Woman, call me Mr.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 De Erik Hazelhoff Biografieprijs. Die ging naar Jolande Wittehuis voor haar boek Wees mannelijk, zijt sterk. Over het leven van verzetsman Pim Boelaert. Ze ontving de prijs een bedrag van 15.000 euro uit handen van prinses Irene, de beschermvrouw van de Erik Hazelhoff biografieprijs. Het is een tweejaarlijkse prijs voor de beste Nederlandse biografie. Die is verschenen bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij. Italië heeft de maffia een grote slag toegebracht door voor 700 miljoen euro aan bezittingen in beslag te nemen bezit is afkomstig uit de erfenis van maffiabaas Dante Passarelli. Hij was een kopstuk van de maffia in Napels en kwam in 2004 om het leven. Justitie confiskeerde onder meer grond, huizen en bedrijven. Ook arresteerde de Italiaanse politie gisteren 63 mensen die lid zouden zijn van de maffia. Ze worden verdacht van drugshandel. De AIVD hoeft mensen niet meer te informeren dat ze zijn afgeluisterd, schrijft minister Hesbalin aan de Tweede Kamer. De IVD is sinds 2007 verplicht om mensen achteraf te zeggen dat telefoontjes zijn afgetapt, maar dat is nog nooit gebeurd. Een van de redenen is dat afgeluisterde mensen soms na een aantal jaren onvindbaar zijn. De commissie die toezicht houdt op de inlichting en veiligheidsdiensten zegt dat het melden erg veel werk kost. Liverpool heeft zich ten koste van Benfica geplaatst voor de halve finales van de Europa League. De Engelsen wonnen thuis met 4-1 en dat was genoeg na het 2-1 verlies in Portugal. Hamburger SV schakelde standaard Luik uit. Fulham was over twee wedstrijden beter dan Wolfsburg. En Atletico Madrid was in de kwartfinale beter dan Valencia. In de halve finales neemt Hamburger SV op tegen Fulham. En Atletico Madrid speelt tegen Liverpool. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden. Plaatselijk is er kans op vorst aan de grond. De komende dag wisselend bewolkt en een gaat of 14.